7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Kaya tegen de Nederlandse staat is afgeblazen. Dat meldt de Telegraaf. Aanleiding was het diplomatieke incident bij het Turkse consulaat in Rotterdam in maart. Het kabinet heeft toen opdracht gegeven om Kaya officieel tot ongewenste vreemdeling te verklaren. Dat blijkt uit een verklaring van de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. De minister is uiteindelijk niet officieel tot ongewenste vreemdeling verklaard, omdat ze na enkele uren vrijwillig vertrok. Daardoor is een rechtszaak van de baan. Werkgevers denken dat het de komende jaren niet lukt om 100.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat meldt Nieuwsuur. Tot nu toe zijn de doelstellingen daarvoor gehaald, maar werkgevers waarschuwen de Tweede Kamer dat door de strenge regels en bureaucratie het in de toekomst moeilijk wordt. De bedoeling is dat de arbeidsbeperkten vanuit de sociale werkplaats overstappen naar een gewone baan. Staatssecretaris Van Dam heeft met slachthuizen afspraken gemaakt over vrijwillig cameratoezicht, schrijft de Telegraaf. Aanleiding hiervoor waren de grove misstanden die enkele maanden geleden werden onthuld in het grootste slachthuis van België. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt toegang tot het beeldmateriaal. Het gaat er vooral om dat het dankzij de opname mogelijk is om gebeurtenissen terug te kijken. De stad Homs is volledig in handen van de Syrische president Assad... nu de laatste rebellen zijn geëvacueerd naar het noorden van het land. De herovering van Homs is belangrijk voor Assad. In de stad begonnen in 2011 de grootschalige protesten... die ontaarden in de nu zeven jaar durende burgeroorlog. Het weer, vandaag flinke periode met zon, ook enkele wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden en 22 tot 25 in de rest van het land. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude. 17 kilometer langzaam rijden, vertraging meer dan 20 minuten. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 3 kilometer.